Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, heldere hemel! Een nieuw uur met Rogier van Biesveld op 501. Radio 501. Is Radio 501. 501. Het is eh, drie uur geweest en dat betekent eh, dat het tweede uur van Donderslag is begonnen op weg naar bieruur. Misschien is het beter om straks om bieruur een glas glühwein te nemen of een beker hete chocolademelk, eventueel met iets erin. Eh, nou, dat moeten jullie thuis zelf even uitzoeken en mail me even wat jullie keuze is geworden. Rogier.radio501.nl Ik ben zeer benieuwd wat jullie om bieruur drinken tijdens deze winterse periode. Over keuze gesproken, aan het eind van dit uur ga ik de keuzeplaat, de polplaat draaien. En eh, de plaat waar jullie de hele week op konden stemmen dus. Eh, de naam polplaat die schijnen jullie niet zo aan te slaan. En eh, met ons redactieteam hebben we besloten om de naam pol te veranderen in stemronde. En de polplaat in keuzeplaat dan kan ik nu ook meteen vertellen dat er een nieuwe stemronde voor de keuzeplaat van volgende week klaar staat. Je kunt gaan stemmen op een nieuwe keuzeplaat en die staat klaar in de stemronde op mijn weblog rvd501.web-log.nl. Klik op het rondje voor jouw favoriete plaat en je stem is uitgebracht. Straks voor 4 uur vertel ik hier meer over. Nu terug naar het begin van dit uur. Ik eh, begon met muziek van Mai Tai. Am I Losing You Forever. En dat is ook een van eh, mijn top 2000 lijst. En we gaan nu luisteren naar de tweede plaat van de tour, En die komt ook uit mijn top 2000 stemlijst. En dat is John Allen met Dead Man's Sue. I bought a dead man's suit. I didn't no change. I couldn't take it back for refund or exchange. I thought that it was black. I found out it was blue. Now I'm seeing things that only dead men. since I got this suit. I got a dead man's curse. Well, something's changed, and I can't go back with this dead man's suit still on my back. so smooth, like it was lined with milk. Now all I've got is this sour taste, like I've lost something. change. I couldn't take it back for refund or exchange. I thought that it was black. I found out it was blue. de donderdisk. Dit is de donderdisk van de Radio 501 Daverende Donderdag. De donderdisk van deze Radio 501 Daverende Donderdag is van Stefan Schil. De donderdisk. En is getiteld Any Direction. getting nowhere. Your mouth is filled with dreams, so what went wrong? I may look like Sister Justice, but I guess I'm out of nerves. Cause everything that's happened, babe, is everything that's yet to come. If you leave me here today, would you still be here tomorrow? Yesterday is gone and I'm afraid all the years in life I never not my own Could you call me up someday And tell me everything's okay It took a while to understand To figure out the truth Cause all I ever wanted Was to get someone new Now I gladly run out In any direction that's what it takes to get me back to you. Steven Schil met Any Direction is vandaag de donderdisc op Radio 501. Op mijn top 2000 lijst staat natuurlijk ook de Nederlandse band Brainbox met Jan Akkerman en Cas Lux. Dit heet Down Man. was eh, Brainbox met Down Man. David Bowie staat ook op mijn lijst met China Girl en Stevie Ray Vaughan speelt de gitaarpartijen. when I look at my China girl. I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. exciting. David Bowie in Donderslag. Eh, we doen ook Franstalig. Op mijn lijst staat Patricia Kaas en die is toch echt Franstalig. En komt uit Frankrijk. J'ai tout quitté pour toi. J'ai tout quitté pour toi. Tous ces amis qui ne comprennent pas. J'ai tout quitté. vivais que pour eux. We komen weer bij Bob Dylan op mijn lijst. Lay, Lady, Lay. clothes are dirty, but his his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lay, lay, lay, lay across my big breast bed. Hey lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is Dat was eh, Bob Dylan van Nashville Skyline, Lay Lady Lay. Eh, wat niet op mijn lijst mag ontbreken is Kiteman. Sorry. donderslag. Op donderdag. Hey, hemel. De wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. Ja, luisteraars, het is inmiddels half bier. En dan is het natuurlijk tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. En als het goed is, dan zit hij aan de andere kant van de lijn. Eh, hij heeft weer even de telefoon opgenomen, denk ik. Hallo, ben je daar? Hallo. Ja, ja, hij is er. Ja, hallo, met Rogier van Diesveld in deze hey, kant. Ja, we hebben net eventjes uh, kwart voor twee even gesproken over een tipje van de sluier van de platenkeuze. Ja, een chaotisch tipje moet ik zeggen hoor. Daar kon ik niet veel mee. Nee, ja, uh, kon jij het niet vinden in Wikipedia? Jawel. Oh. Nee, de tip was eh, nogal <laughs> chaotisch. tip was beroerd. Ehm, nou, ik ben er niet helemaal uitgekomen. Nou ja, het lijkt wel of ik iedere week er niet helemaal uitkom. Nou, ik kan het wel gewoon vertellen, want het is namelijk in Maleisië. Ja. En die heeft, die heeft dus een, een band opgericht zoals hij heet. In Maleisië zelf? In eh, Engeland. Oh, in Engeland. Hmm. Hij is eh, naar het westen toegekomen. en hij doet nou echt, jongen, het is... Ik zal ik gewoon zeggen hoe het heet? Nou, er was iets met Motorhead, zei je. Hey. Er komt een bericht binnen. Ja, dat snap ik. Nee, er is... Um, dus, dus, eh, het is de dus Sam Gopal, is het, hè? Sam, Go Sam Gopal. Sam Gopal. Gopel. En GoPel schrijf je met een C met een G? G-O-P-A-L. Oh ja, GoPel. GoPal. Ja. Nou, en die heeft een band opgericht, Sam GoPal. Oh, die band heet Sam Co GoPal. Ja, en in 1968. Ja, dat is, ehm, al, is een oudje dan. 1968. Ja, die is ook al lang niet meer bestaand. is En, eh, Nou, die hebben één, eh, één album gemaakt, eh, dacht ik, maar misschien wel meer. Maar ik heb er maar één kunnen vinden. Ja. En dat was een zanger en die, die heette Lemmy. En die heeft later, was hij zinger-gitarist bij Sam Gopel. En toen is hij daarna bas gaan spelen bij Hawkwind. Ja. En eh, nog later uh, heeft hij Motorhead opgericht. Oké, maar daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat om Sam Gopel. Ja. En die muziek, dat is ontzettend 60s. Ontzettend 60s? Ja, heel erg 60s. Oh, dat, lijkt me wel weer interessant. Ja, echt hartstikke leuk. En, en die, die Sam Gopel, hè? jij zei net iets over percussie in Maleisië. Ja, die, heeft, die doet, die doet de, de, de tabla. Ja. En dat, dat vervangt dan de, dat is een percussie-instrument uit India. Ja. En die, dat vervangt dan de drums. En dat doet hij eh, ook op eh, deze LP of eh, dit album? Of, Ja, maar ik weet niet of hij dat nou, of hij dat nou precies ook bij dat nummer doet wat ik ga spelen. Want hij zingt ook, neem ik aan. Nee, dat was Lemmy. Lemmy zong, hè? Oh, in, eh, in deze opname ook die je hebt ja. Die heb geselecteerd. Daar zingt hij dus ook al in. Ja. Oké. Nou, zullen we maar eh, aankondigen dat jij hem weer eventjes eh, netjes met veel bombari even aan de luisteraars aankondigt? Nee, ik doe het zonder bombari dit keer. Zonder bombari? Dus ik doe, we doen gewoon... Hé, wat jammer nou. Je gaat het gewoon doen, niet zo met bamba. Komt er nou een Trembia langs? Oh, nee, dat is de verwarming die aanslaat. Oh, dat is We doen het niet met bombari en we doen het ook niet met tabla. We doen het gewoon recht voor het raap. Oh. Gaan we luisteren uit 1968. Sam Gopel met The Sky is Burning. Oké, hartelijk dank. Ik spreek je volgende week weer. Hoi. mijn top 2000 lijst. Ik tref daar uh, Theresa Levasseur uit Canada. Eh, good ones never share. be just fine. My mama always told me, she said, baby. changes go around. But when I gave you my forever, my for worse and my for better, never dreamed that I'd be letting you down. Oh, I made a mistake, baby. Please don't forsake me. I promise I will make amends. Because the part I can't take, the part that makes my heart break, is I'm betraying my. was told. ik weet het niet. Spersiebonen, witlof, stoofde brei, al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hé mijn lieve schat, wat gaan we nu eten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Toen zeg het nou gaan we nu weten. Zou het niet weten. Haché? Donderslag. en natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor. Donderslag. We gaan vandaag iets lekkers eten. Ik heb hier een recept van gestoofde kip met kaneel en pruimen. En dit is een recept voor vier personen. Wat hebben we er allemaal voor nodig? Eh, de volgende ingrediënten moet je eh, gebruiken. 1 schaal kipfilet, dus een bakje van 380 gram en de kipfilet in grove stukken. 3 uien, grof gesneden. 3 eh, eetlepels olijfolie. 2 theelepels kaneel. 100 gram gewelde pruimen zonder pit. Die kan je in een zak krijgen. Die zijn ongeveer 500 gram die zakken. 300 gram couscous, dat kan je krijgen in een, eh, een pak van 500 gram. Twee keer 300 gram broccoli, moet je eventjes kijken hoeveel één zo'n struik weegt. En een half bakje platte peterselie, eh, dat is ongeveer 20 gram. En die kun je vinden in het koelvak van de groenten. We gaan dit als volgt bereiden. Dep de kipfiletstukken droog en bak ze samen met de uien in 2 eetlepels olie in een braadpan mooi bruin. Voeg de kneel toe en roerbak 5 eh, minuten. Schenk er 300 ml water bij en stoof het gerecht plusminus 20 minuten. Voeg na 10 minuten de pruimen toe. Bereid de couscous volgens de aanwijzing op de verpakking en bak even op in de rest van de olie. Snijd de broccoli, dat, eh, dat zijn de roosjes en de stelen van de broccoli, eh, snijd die fijn. Eh, breng ruim water aan de kook en kook de broccoli 3 minuten en laat daarna uitlekken in een zeef. Snijd de helft van het peterseliegroen fijn en schep dit met de broccoli over de couscous. Snijd de rest van de peterselie grof en strooi dit over het gerecht. Serveer de gestoofde kip met de broccoli couscous. Heb je zelf een recept voor een lekkere maaltijd? Mail dat dan naar rogier.radio501.nl Mailen dus naar rogier.radio501.nl En wie weet zit jouw recept volgende week in de uitzending. Succes met het bereiden van de gestoofde kip met kaneel en pruimen.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 Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is in. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Eh, pi- eh, pizza quattro Ja, is die met artichokkenhartjes? Ja, die moeten er niet in heb helaas niet alles van mijn top 2000 lijst laten horen, maar deze wel. Stevie Ray Vaughan, Couldn't Stand the Weather. Zoekt u contact met Radio 501? Wij zijn bereikbaar via de website www.radio501.nl. Ook is Radio 501 te bereiken via Twitter. www.twitter.com slash Radio 501. Radio 501 is ook te vinden op Hives, radio501.hives.nl. En u kunt ons ook mailen studio.radio501.nl Mailen dus naar studio.radio501.nl Je merkt het al, Radio 501 bereikbaar als je beste vriend. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Donderslag met Rogier van Diesveld. De torenklok staat eh, vandaag tijdens deze Radio 5 Lijn Daverende Donderdag in de ijzige kou en geeft aan dat het bijna 4 is. Ik heb al wat eh, e-mail binnengekregen met mededelingen en even kijken, er wordt gemeld dat er chocolademelk wordt gedronken. Warme chocolademelk. Goed plan mensen, even lekker doorwarmen tijdens deze koude winterdag. Eh, je ziet het aan de klok en je hoort het aan de achtergrondmuziek al. Het is tijd voor de keuzeplaat. De afgelopen week konden jullie de hele week stemmen op een plaat van Paul McCartney. En die ga ik zo draaien. Even geduld dus. Ik wil het eerst nog even hebben over de nieuwe stemronde van de keuzeplaat voor volgende week. Jullie kunnen nu gaan stemmen op een plaat van Joe Cocker. Ik heb hem voor jullie klaarstaan en eh, even kijken in de nieuwe stemronde moet ik wel even bijzeggen op mijn weblog en daarvoor ga je naar rvd501.web-log.nl en breng je stem uit op een van de 12 platen van Joe Cocker. De plaat met de meeste stemmen draai ik dan weer volgende week vlak voor bier aan het eind van donderslag. Mooi. Vergeet het dus niet. Je kan de hele week eh, gaan stemmen. Eh, ga ervoor even naar mijn weblog eh, rvd501.web-log.nl. En het leukste is meteen om het nu te doen, want dan weten we de hele week al een beetje welke kant het op gaat. Op mijn weblog hebben jullie eh, al kunnen zien welke plaat van Paul McCartney de meeste stemmen heeft gekregen. Het is een van zijn grootste hits geworden, Band on the Run. donderslag. Op donderdag. Oh, heldere hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Hè? Opgelucht? Ja. De kerkklok eh, staat nog steeds in de ijzige kousen en wijzers te bewegen richting bieruur. Thuis zitten jullie waarschijnlijk aan de warme chocolademelk. Dat heb ik al gehoord in een paar e-mailtjes. Of misschien wel een winterbokje. Het is per slot van rekening bijna bieruur. Dat betekent natuurlijk ook dat we aan het eind van donderslag zijn. Maar blijf luisteren, want de Radio 5 lijn Daverende Donderdag die duurt tot vannacht 12 uur met nog diverse goede programma's. En natuurlijk, morgenavond moeten jullie de kou trotseren om naar Manifesto in Horen te komen. Want de Arwin en Tobit eh, show komt dan live uit Manifesto. En jij kunt erbij zijn. Het begint om 8 uur en het is live op Radio 501 te horen. Er is ook een live eh, band, uh, ik geloof twee bands zelfs, op het ANT-podium. Dus de moeite waard. Noteer het in je agenda 3 december op vrijdag vanaf 8 uur Armin en Tobit een show live vanuit Manifesto in Hoorn. Hebben jullie het genoteerd? Goed, dan ga ik de wekelijkse dankspraak doen. Theo Verriet, hartelijk dank voor jouw blabla blog van deze week. En Theo kun je volgen op het internet. Op zijn weblog vind je hilarische zaken eh, www.blablablog.nl Ricard was er vandaag ook weer met zijn fabuleuze platenkeuze van deze week. Rob, bedankt. Het Radio 501 team ook hartelijk dank en ook mijn redactieteam bedankt. En jullie natuurlijk, de fans van mijn show, mijn trouwe luisteraars. Hartelijk bedankt voor jullie aandacht en jullie stemmen op de stemronde van de keuzeplaat van afgelopen week. Ik hoop dat jullie er volgende week ook weer allemaal bij zijn. Volgende week, dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Ik sluit af met de wekelijkse weekspreek. Mijn dokter raadde mij aan te stoppen met dineetjes voor vier personen, tenzij er drie anderen bij zijn.